10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk welke app het kabinet wil gaan gebruiken... om het coronavirus verder in te dammen. Dit weekend zijn zeven apps getest door deskundigen en duizenden belangstellenden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat veel deskundigen niet onder de indruk zijn... van de kwaliteit van de software. Zo zouden er veel ontwerpfouten in zitten. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat de perfecte app er niet bij zit maar zegt dat het ook niet de bedoeling was om nu al een winnaar aan te wijzen. Het doel was om de ontwikkelaars de kans te geven hun app te verbeteren. Komende week beslist het kabinet hoe het verder gaat met de besluitvorming over de apps. In Tel Aviv hebben zo'n 2000 Israëliërs geprotesteerd tegen premier Netanyahu. Daarbij droegen ze mondkapjes en hielden ze allemaal twee meter afstand, zoals de politie had geëist. De betogers beschuldigen Netanyahu ervan dat hij de democratie uitholt. Zo zou hij de coronacrisis misbruiken om uit handen van justitie te blijven. Het corruptieproces tegen hem werd onlangs uitgesteld... vanwege de coronamaatregelen die in de Israëlische rechtbanken gelden. Een record aantal mensen heeft dit weekend meegewerkt aan de nationale bijentelling. Er waren bijna 10.000 tellers, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat veel mensen thuis blijven vanwege de coronacrisis. De deelnemers telden per persoon gemiddeld zo'n 14 bijen en zweefvliegen in een half uur. De honingbij werd ver, veruit het meest gespot, gevolgd door de rosse metselbij en de saggenbij. De resultaten van de laatste drie jaar lijken erop te wijzen dat het met bijen in de stedelijke omgeving niet slecht gaat. In Nederland leven bijna 300 wilde bijensoorten. Ruim de helft daarvan wordt met uitsterven bedreigd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 3 tot 8 graden. Morgen zonnig en droog. De wind trekt nog wat verder aan en het wordt 16 tot 19 graden.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 I just wanna fall in love again. Yeah, yeah, yeah. Music in my heart, I'm feeling like a hero in the stereo. Whoa. Music in my headphone, I'm feeling like a hero in the savior. Whoa, whoa. You can clap your hands.